Ik moet steeds maar aan jou denken En wil jou mijn hartje schenken Bella Verona Bella Verona Luister naar mijn lieve woorden Want ik hou zoveel van jou Zie jou in gedachten staan. En ik luister dan jouw naam. Bella Verona, Bella Verona. Ik moest steeds maar aan jou denken. En wil jou mijn hartje schenken. ik hou zoveel van jou. Jij kunt mij niet laten staan en dan naar een ander gaan. Zonder jou ben ik alleen, want een ander

naar mijn lieve woorden, want ik hou zoveel van jou, want ik hou zoveel van jou.